Nou, past dat wel in 15 seconden? Dit is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits. Funky. Funky. Langstraat. Langstraat. FM. Mark van den Hoek. Langstraat FM. Iets over vijf. Allemaal vast een hele fijne avond gewenst. Tot zeven uur is het. Langstraat FM. Funk Night. Zoals was dat I'm in Love van 1987. Je hoorde een deel van de maxi-single. En deze staat in onze playlist. Even Rogers, Don't Jump to Conclusions. 7 over 5, we zijn er tot 7 uur vanavond. nu. Maggie Joseph is hier. just stop. 83, Feel So Good. En daarvoor je souvenir van Margie Joseph van 1982. En dit, dit is Captain Rap. Daarlangs hadden wij Fun Night. Vijf voor half zes precies hier. decades before then sin.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 Captain Rap. Langs hadden we een Night. Dat was Bad Times. En dit is heerlijk werk. Jeffrey Osborne. Live for today. LP Don't Stop Live For Today. En hij is nog steeds actief, deze Jeffrey Osborne. Vorig jaar nog een LP uitgebracht, dus kijk eens aan. Dit is langs een Fun Night vanuit de studio. In Waalwijk is hier Kiddo. Fatback was dat uit de playlist. Langs hadden we Funk Night. Dadelijk hoor je nog Terry Burris, Shaka Tak en George Clinton. Tot het nieuws van uh, eh, 6 uur. Eerst hoor je nu nog een souvenir. Lips Incorporated. 1980 schrijven we. How Long. nummer ken je waarschijnlijk wel van uh, Ace. En geschreven door Paul Carrick. Paul Carrick, sorry. Daarna hoor je Terry Burris en Love Rocking. je Terry Burris en Love Rocking. Daarna hoorde je Shakatak, de maxi van Don't Blame It On Love. En dit uur besluiten we met George Clinton. Dadelijk na zes uur. Na zes uur zijn we er weer. Protested. Eerst deze trash in. Arrested. Tot zo. And the missile business boom on all of mother's hemisphere. long range and enjoyment. Take no prisoners, show no mercy. As the missile business booms on all of Mother's hemispheres, fashion, mashing, never gonna blow our groove. Take cover in the groove. We'll be passing on you. like a boom boom, shaka like a like a boom boom boom. Boom shaka like a boom boom, shaka like a like a boom boom boom. Fashion, fashion, cashing it on the groove. Take no Christmas, show no mercy. zelfstandig intermediair regiobank. Bendes Adviesgroep, Stationstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Daar gaat het. Uw duur betaald reclamebudget. Hupsakee, de kattenbak in. Radio en tv-reclame is helemaal niet duur. En de manier om uw bedrijf in de etalage te zetten voor een groot publiek in heel de Langstraat. Kijk eens op www.langstraatmedia.nl. Als u tenminste niet bang bent voor meer naamsbekendheid en omzet. In 15 seconden Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel. Zeg je Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel... dan zeg je kozijnen, deuren, dakkapellen, erkers, metselwerken... renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen, haarden... eigenlijk alles waaraan... .nl. Nou, past dat wel in 15 seconden? Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. FM. Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio-nieuws. Houthi-rebellen uit Jemen hebben aanvallen met drones uitgevoerd op een olieveld in Saoedi-Arabië. Het Shaiba-olieveld in het zuidoosten is van groot belang voor internationale olieleveranties. Maar volgens de Saoedische oliemaatschappij is er geen schade toegebracht aan de olieproductie. Saudi-Arabië leidt de coalitie van Arabische landen die strijdt tegen de Houthi-rebellen tijdens de burgeroorlog in Jemen. Die worden op hun beurt weer gesteund door Iran, de aardsvijand van Saoedi-Arabië. Volgens reddingswerkers is de toestand op het schip met migranten voor de Italiaanse kust onhoudbaar geworden. Aan boord van het schip Open Arms zijn 134 migranten die twee weken geleden voor de kust van Libië zijn opgepikt. Volgens de reddingswerkers is hun veiligheid in het geding omdat er aan boord voortdurend ruzies zijn. Maar de Italiaanse vicepremier Salvini weigert die migranten aan land te laten komen. Wel heeft hij toegezegd dat alle minderjarigen van boord mogen. Voetbalclub FC Utrecht gaat een onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van het stadion Galgenwaard. Het gebouw is namelijk ook door de bouwers in elkaar gezet die het AZ-stadion in Alkmaar gemaakt hebben. Daarvan stort een week geleden een deel van het dak in. Uit een tussenrapportage van de Onderzoeksraad voor Veiligheid bleek dat dat kwam door een aantal minder goede lastverbindingen. Maar volgens de gemeente Utrecht is de constructie van het dak in de Galgenwaard anders. En vannacht hebben twaalf illegale parkeerders bij het Zeeuwse Westkapelle een bekeuring gekregen. Ze stonden met hun campers allemaal op dezelfde parkeerplaats... omdat ze naar eigen zeggen vanwege het late tijdstip niet meer terecht konden op een camping. Maar volgens de politie is daar nog plaats genoeg. Op het eiland Walcheren geldt een slaapverbod tussen 9 uur s avonds en 6 uur s ochtends... in een voertuig op of langs de openbare weg. De boete bedraagt 140 euro per overtreding. Het weer, is bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Komende nacht is er vanuit het zuiden uit regen. Morgenochtend regent het overal. Smiddags klaart het op bij temperaturen rond 21 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws. In 15 seconden Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel. Zeg je Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel... dan zeg je kozijnen, deuren, dakkapellen, erkers, metselwerken... renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen, haarden... eigenlijk alles waar een vakman aan te pas komt. Kortom, rozenbrandtimmerwerken.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden? Dit is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits. keys and you can play young. I just like to please. With strong bass and rhythm too. I guarantee to make you move. I guarantee to make you pop. And you never, never won't stop. It's hot. the If you wanna steal the show, let's go. Let's go on the floor. Tricky Rick is my name, and playing the music is my game. I know what to play when the play is Music alone is the way to go. If you want to keep still, stealing the show, oh, let's go. Let's go. Get off the floor. Zeikt draaien wij een heerlijke plaat van Charles Eerlands. Al 20 jaar dood, helaas. Maar nog steeds te horen. Op dit programma in ieder geval. In ieder geval hier. Die Eerland Jam was dat. Die luistert naar langs hadden wij Funk Night, aflevering 94 op deze 17 augustus 2019. En hier is Mace en Frankie Beverly. het eh, goede schuifje openzet in ieder geval. <laughs> Dan werkt het allemaal veel beter, hè, Van de Hoek. <laughs> Klinkt het ook allemaal veel beter. Mees is het en Frankie Beverly. Loves on the Run. Daarna hoor je een heerlijke plaat van Grandmaster Flash. Girls love the way he spins. Hier bij Langstraat wim. Funk Night. Nog tot 7 uur vanavond. 74. You're hanging out on the street playing silly games. Hitching on the bus, riding on the train. We're no cooler now than we were then. That's when the DJ queens began. Here's the fact that's simple and plain. There was one Grandmaster Flash was the name. There was Africa Bambata who hurt, but Grandmaster Flash was all you heard. It was the name. He earned his reputation. Sacrifice to be All crowd sensation. Here's the player for the table. It's why we know. In any party situation, he can hold his own. and you know the score. Blast, show them what jump are is for. They said it couldn't be done, maar toch nog geluk. Grandmaster Flash en The Furious 5. Girls love the way he spins. Komt in 1985 en dit is een souvenir van Melba Moore. Keeping my lover satisfied. daar gaat deze plaat ook naartoe. Naar de playlist dus. GQ is dit. Try Smurfing. 6 voor half 7. Dit is langs de FM. nummer over gemaakt. Over geschreven, zo moet ik het eigenlijk zeggen. De Smurfs. <laughs> en hier heet hij gewoon Twice Smurfs in. GQ, <laughs> You're the One For Me, daar ken je ze van. En Shake. Bij langs hadden we een Funk Night 1 voor half 7. Mark van den Hoek. FM. Met de funk agenda bij El Sombrero aan de Wilhelminalaan 71 in Reuzel wordt vanavond het El Sommerlang evenement gehouden. Het begint dadelijk om 10 uur en je kunt dan dansen op house, hip-hop en funk. De entree die is gratis. En voor een stevige portie house, urban en hip-hop hip kun je morgen terecht bij Dance Tour in het Leipark in Tilburg. Het begint al om 1 uur. En de entree die is gratis in het Leipark, dus in Tilburg. En dan tot slot, houd je van lekkere ouderwetse disco, draaien we hier ook wel eens. Dan moet je aanstaande dinsdag 20 augustus naar Palm Parkies Breda gaan. Het evenement vindt plaats in het Valkenbergpark in Breda dus. De entree die is gratis en het begint om half acht s'avonds. andere plaat bedoeld naar de agenda. Dus vandaar dat ik een klein beetje van de wap ben. Maar komt er helemaal goed hoor. Deze bijvoorbeeld Legion en Guarantee. En dadelijk na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters make your move You know I like it a lot. There's no shame in En nog eens de funk. Funky. Langs hadden we een Funk Night. Legion was dat. En Guarantee. Conway Brothers nu. Raise the roof. Langs hadden we een Funk Night. 9 over half 7. Young man. Uh, young man. Are you really gonna raise the roof? langs FM. Freaky, dat zijn we, maar dan in de goede zin van het woord. O'Brien. Souvenir. I'm Freaky dus, 1983. En deze, deze komt vanuit Word Fire. De leader ervan, Morris White is in van zijn solo-LP 1985, Morris White. Zo heet die LP dus ook, Believe in Magic. Sharon Red was dat. Vanuit de playlist. Net als deze trouwens. Terry Wells, daar gaan we ermee uit. Just Like Dreaming is dit. Langs de Funk Night is er volgende week weer. Tussen 5 en 7 op Langstraat FM. En dadelijk na het nieuws hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platen praten. Geniet van hem. En wat mij betreft tot volgende week.